Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De gemeente Amsterdam heeft excuses aangeboden voor het slavernijverleden. Burgemeester Halsema deed dat tijdens Kitty Kotti, de nationale herdenking van het Nederlandse slavernijverleden. In de 18e eeuw kwam 40% van de economische groei voort uit slavernij. En in Amsterdam verdiende bijna iedereen aan de kolonie Suriname. Volgens Halsema heeft geen enkele nu levende Amsterdammer schuld aan het slavernijverleden. Maar het werd wel tijd dat de stad in actie kwam. Dit stadsbestuur staat in een niet onderbroken lijn met het bestuur van haar voorgangers. En dus kwamen er excuses. Het lijkt me een moment waar we allemaal heel even bij stil willen staan. Deze erkenning van het stadsbestuur van Amsterdam. Een mooi moment op deze Kitty Kotty. 2021. België stuurt mensen naar Leeuwarden om uit te zoeken wat daar vanochtend misging met een Belgische F-16. Het toestel zou tijdens het opstarten ineens zijn gaan versnellen en reed tegen een gebouw aan. De piloot en een technicus raakten daarbij gewond, zegt Defensie. Ja, ze zijn nog in het ziekenhuis. Eh, zover ik weet, eh, naar omstandigheden maken zij het goed. Maar dat, eh, dat is nog te bezien, hoe dat zich verder ontwikkelt. De wietproef is uitgesteld. Vanaf komende herfst zouden in tien steden worden geëxperimenteerd met legale teelt en in- en verkoop van hash en wiet. Maar er zijn nog te veel onzekerheden. Zo hebben de telers die mee mogen doen meer tijd nodig om kwalitatief goede hars te kunnen leveren. Kan die vrouw niet gewoon opgepakt worden? Ja, ik vind dit echt ongelooflijk. Dit is... dit is het gevolg hè, van één kartonnen bordje. De organisatie van de Tour de France trekt de aanklacht in tegen de vrouw die zaterdag het halve peloton liet vallen... doordat ze met een kartonnen bord in de weg stond. De vrouw werd gisteren opgepakt en in de cel gezet, maar volgens de toerdirecteur is er nu wel genoeg aandacht voor haar geweest.